Annette Schut met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten zijn miljoenen mensen de straat op gegaan... uit protest tegen het beleid van president Trump. In meer dan 3000 steden en dorpen werden zogenoemde no-kings-protesten gehouden. Volgens de organisatie deden zeker 8 miljoen demonstranten mee. De belangrijkste betoging was in de stad Minneapolis... waar onder andere senator Bernie Sanders sprak. Bruce Springsteen trad erop met zijn protestlied Streets of Minneapolis... dat hij schreef nadat twee mensen werden doodgeschoten door de grenspolitie en anti-immigratiedienst ICE. Het Amerikaanse ministerie van Defensie bereidt zich voor op een wekenlang grondoffensief in Iran, melden Amerikaanse bronnen aan de Washington Post. Een mogelijk grondoffensief zou niet de vorm krijgen van een volledige invasie... maar bijvoorbeeld een combinatie van speciale eenheden en reguliere troepen, schrijft de krant. De militaire plannen zouden al weken in ontwikkeling zijn. Het is nog onduidelijk of president Trump ook daadwerkelijk toestemming zal geven voor zo'n grondoffensief. Bij Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn zes mensen gedood... meldt persbureau Reuters op basis van medisch personeel. Israël viel twee politieposten van Hamas in Gan Yunis aan. Volgens Reuters werden drie politiemannen gedood en drie burgers, onder wie een meisje. Vier mensen raakten gewond. In het centrum van de Engelse stad Derby, in het midden van het land... is gisteravond een automobilist ingereden op voetgangers. Daarmee is een onbekend aantal mensen gewond geraakt... van wie sommigen ernstig, zegt de politie. De bestuurder is aangehouden. Het gaat om een man van in de 30. De politie zegt dat er verder geen gevaar dreigt. Een aantal straten in de stad zijn nog afgezet. Het weer, vanochtend zonnig, maar in de middag wordt het bewolkt.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 I feel a tropical vacation this year might be the answer to this hillbilly beer. I think Jamaican in the moonlight, sandy beaches drinking rum every night. like that sound It goes so easy with that rain falling down I think a tropical vacation this year Might be the answer to this hillbilly beer And voila, an American dream Yeah, we can travel, girl, without any means When it's as easy as closing your eyes Jamaica is a big neon sign.